Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Volgens een van de Oekraïense onderhandelaars is er binnenkort misschien een top mogelijk... tussen president Zelensky en de Russische president Poetin. De ontwerpdocumenten voor een vredesverdrag zouden al in een vergevorderd stadium zijn. En als het inderdaad tot een ontmoeting komt, dan is die zeer waarschijnlijk in Turkije. De Britse regering reageert geschokt op de beelden van vermoorde burgers op straat in steden bij Kiev. De burgemeester van Butsja zegt dat in zijn stad meer dan 300 inwoners om het leven zijn gebracht. Hij zei eerder al dat de straten vol liggen met lijken. De Britse minister Truss van Buitenlandse Zaken noemt het weerzinwekkend. Ze schrijft dat het Verenigd Koninkrijk samen met andere landen en organisaties... bewijs van mogelijke oorlogsmisdaden van Rusland zal verzamelen... zodat het als bewijs kan worden gebruikt door het internationaal strafhof in Den Haag. In Soest woedt een grote brand bij een autobedrijf en daar komt veel rook bij vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Meerdere brandweerkorpsen uit de buurt van Soest zijn uitgevuurd te bestrijden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar panden naast het autobedrijf. De ambities van het kabinet om huizen sneller te verduurzamen zijn te groot en niet haalbaar. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw tegen Nieuwsuur. Het kabinet maakt tot en met 2030 4 miljard euro vrij om 2,5 miljoen huizen te isoleren. Volgens de directeur van het Bouwinstituut is dat door het grote tekort aan werknemers in de bouw niet te doen in dat tempo. Hij wijst er ook op dat de 4 miljard euro die worden vrijgemaakt maar een klein deel van de totale kosten dekt. Het weer, een heldere nacht en het gaat 1 tot lokaal 6 graden vriezen. Later in het westen en noorden meer bewolking. En dan kan er ook een enkele hagel- of sneeuwbui vallen. Overdag in het hele land kans op wat regen of hagel.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 In the twist of separation, you excel. time that you came back for good. Je had maar bij hallo, gelijk ondersteboven. Misschien klinkt het idioot. Ik loop me uit te slopen, doe dit normaal liet nooit. Zo achter mijn gevoel aanlopen. We stonden ogen nog, je had maar bij hallo. Ik zag je staan en ik dacht, hallo, je kwam dichterbij ja, ik was verkocht bij de eerste Hallo Toen jij zei hallo, hallo Hallo Toen jij zei hallo, hallo Hallo Toen jij zei hallo, hallo, hallo Ja, ik was meteen over mijn oren van top tot teen Je lichaamstaal, ja zo vreemd, maar toen ik in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij, hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit de sloven, doe dit nog maar liever nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen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 Make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I'll be on. Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM Ach, het is voorbij, voor goed voorbij Jij ging zomaar weg, weg van mij Zien om wat ik deed of wat ik zei.